Marian Hageman met het NOS Journaal. Telefoonbedrijf Vodafone krijgt na de storing van woensdag klachten van klanten die wildvreemde mensen aan de lijn krijgen, melden de regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond. Door de storing bij Vodafone worden abonnees verkeerd doorverbonden. Woensdag viel een telefooncentrale van het bedrijf uit na een brand in een verdeelstation. In een deel van Zuid-Holland kunnen klanten van Vodafone nog steeds niet bellen, sms'en en internetten. Een lawine heeft in Pakistan veel meer slachtoffers gemaakt dan eerst werd gedacht. Een legerkamp in de Himalaya werd vanochtend bedolven onder 25 meter sneeuw. Volgens de autoriteiten in Pakistan waren er 124 militairen en 11 burgers op de basis in de deelstaat Kashmir. Bijna 20 uur na de lawine is nog niemand van hen teruggevonden. De legerbasis lag op een hoogte van 4500 meter in het grensgebied met India. In Brakel in Gelderland woedt een grote brand. Het vuur begon in een loods en sloeg over naar het woonhuis dat eraan vastzit en naar plantenkassen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. In de Gazastrook zijn drie ter dood veroordeelden opgehangen. Volgens Hamas is dat gebeurd in een gevangenis in Gazastad. Een van de geëxecuteerden had de doodstraf gekregen voor collaboratie met Israël. De andere twee waren veroordeeld voor moord. Sinds 2007 heeft Hamas het voor het zeggen in de Gazastrook. Na de verdrijving van president Abbas zijn er elf doodvonnissen voltrokken. Een oud-penningmeester van een golfbaan in Den Haag wordt verdacht van oplichting. Hij zou honderdduizenden euro's naar eigen BV's hebben weggesluist. De Haagse golfbaan Okkenburg heeft vorige week aangifte gedaan tegen de oud-penningmeester. De man wordt ervan verdacht dat hij de stichting heeft opgelicht voor zeker 750.000 euro en mogelijk zelfs 1,3 miljoen. Het geld is vermoedelijk in 2008 en 2009 weggesluist.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 Ah, kap, vallen hem in de stoel, stoel, fuck aan de bar in de kroeg Ja, meer sneller, de fles bestellen De in je lokale kroegpot nekken, lekker Backpacken, battle rappen, verder rappen knekken Met die sletjes die verrekte lekker bekken Great, shake je palm, palm, shake your palm, palm Met die assen in de lucht en je back op de ground ground yeah.